5 uur. Wouter met het NWS Journaal. Huizen worden bij een taxatie systematisch te hoog gewaardeerd... wat oververhitting van de woningmarkt in de hand werkt. Dat zegt de Nederlandse Bank na een onderzoek van ruim 200.000 taxaties... tussen 2012 en 2017. In een derde van de gevallen was de taxatie van het huis precies gelijk aan de koopsom. Volgens de toezichthouder toont dit aan dat taxateurs niet onafhankelijk genoeg zijn... Verkoper, koper, makelaar en andere partijen zetten druk op de taxateurs bij het bepalen van de waarde. De bank vindt dat de overheid maatregelen moet nemen. De energiebelasting voor burgers gaat omlaag en bedrijven die veel CO2 uitstoten moeten alsnog een heffing betalen. Met die maatregelen komt het kabinet in reactie op de eerder vandaag gepresenteerde klimaatrapporten. Twee planbureaus concluderen dat de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet worden gehaald. Volgens premier Rutte kan het nog wel lukken. Milieuorganisaties zijn vakbond FNV concluderen uit de doorrekening van het klimaatakkoord dat de plannen een dikke onvoldoende krijgen en halve maatregelen niet werken om de doelen te halen. Ze eisen een CO2-heffing voor bedrijven, die het kabinet dus inmiddels heeft aangekondigd. Linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn bang dat mensen met een laag inkomen relatief veel gaan betalen door het akkoord. De burgemeester van Urk is geschrokken van de leeftijd van een van de verdachten... van de mishandeling van een Marokkaans-Nederlands gezin. Gisteravond werd een jongen van 14 aangehouden. Hij zou samen met een paar anderen het huis van het gezin zijn binnengedrongen... en de bewoners hebben mishandeld. Het gebeurde nadat een van de bewoners de vriendin van een dorpsgenoot zou hebben beledigd. In totaal zijn er vijf verdachten voor aangehouden. Het weer nog de komende uren nog een paar stevige buien... met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Vanavond neemt de buiigheid af. Morgen opnieuw veel regen. In de loop van de middag droger. En het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Een aanrijding, of eigenlijk twee ongelukken, op de A10 Oost bij Amsterdam Veldert. Dat levert eh, files op dus richting het De Nieuwe Meer. Nu twee rijstroken minder. En vanaf knooppunt Watergraafsmeer 5 kilometer file. Andere files uh, die eruit De A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. 10 minuten extra. De N242 Alkmaar Middenmeer bij Omval. 5 tot 10 minuten. Maar veel meer bijzonderheden zijn er niet.